Te met het NOS Vicepremier Verhagen wijst de kritiek van de oppositie van de eurocrisis onzichtbaar was. President Sarkozy en premier Cameron kwamen wel terug van vakantie, maar de situatie daar was onvergelijkbaar met die in Nederland, zei Verhagen na afloop van de ministerraad. Hij kwalificeert het commentaar van de oppositie als ketelmuziek. Minister De Jager wil niet speculeren over eventuele nieuwe bezuinigingen. Hij wacht eerst nieuwe berekeningen af van het Centraal Planbureau. Volgens hem staat Nederland er in vergelijking met andere landen goed voor. Het kabinet heeft vandaag voor het eerst na de vakantie weer vergaderd. Anders Breivik heeft tijdens de schietpartij op het eiland Utoya een keer of tien met de politie gebeld om zich over te geven. Dat zegt zijn advocaat in de Noorse krant Aftenposten. Breivik wilde voorkomen dat hij door de politie werd doodgeschoten. Hij belde in korte tijd tien keer naar de politie nadat hij al veel jongeren had gedood. Twee keer werd er opgenomen, zegt de advocaat van de schutter. Breivik zou zijn overgave hebben aangeboden en de politie zou dat hebben geaccepteerd. Daarna besloot Breivik toch om verder te gaan met het neerschieten van de jongeren totdat de politie er was. Minister Kamp werkt aan nieuwe maatregelen om meer mensen te laten doorwerken na de AOW-leeftijd. Hij denkt onder meer aan de mogelijkheid om oudere werknemers meer tijdelijke contracten achter elkaar te laten afsluiten. Ook zou de leeftijdsgrens van 65 jaar uit de wet minimumloon moeten vervallen. Verder wil Kamp de verplichting van werkgevers beperken om bij ziekte het loon door te betalen. Bij een ontploffing in een huis in Roermond is een man zwaar gewond geraakt. Hij is met ernstige brandwonden naar een ziekenhuis in Aken gebracht. De ontploffing was in het achterste deel van een 2 onder 1 kapwoning. Dat deel is onbewoonbaar verklaard. Voor de oorzaak van de explosie in Roermond kan de politie nog niets zeggen. Het weer vanavond in het zuiden nog een aantal buien. Morgen overal zwaar bewolkt en smiddags een paar buien. Het wordt dan 20 graden op de Wadden en een graad of 24 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 Brugge 3 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 2. Bij Rotterdam op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet voor knooppunt Benelux 2. A12 Den Haag-Utrecht van Nieuwebrug 5 kilometer na een ongeluk.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 Ondertussen alweer 5 minuten over de klok van 4 in het nu zonnig beginnende worden Zandvoort. De Euro Breakdown op jouw radio, jaargang 21, aflevering 32. Vandaag alweer de 12 augustus van 2011. De lijst deze week bestaande uit 20 stijgers, 2 zittenblijvers, 15 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ruimte in lijst werd gemaakt door Adele, Someone Like You na 17 weken. 16 weken Chris Brown, Benny Benassi, The Beautiful People. En 11 weken Save the World van Swedish House Mafia. De snelste stijger die staat voor je klaar. Dat zijn de Crystal Fighters en The Plage. In één keer namelijk 12 plaatsen omhoog. Lady Gaga heeft een slechte week met The Age of Glory. Daarmee zakt ze namelijk 13 plaatsen. En ze heeft een goede week met Judas, want daarmee staat ze alweer 17 weken genoteerd. En is daarmee de langst genoteerde van allemaal slaan wij de grote geschiedenisboeken open der 12e augustus. Zien we dat het vandaag de verjaardag is van Willem II, de voetbalclub uit Tilburg. 1896 zijn ze opgericht. En ook IBM die lanceert een nieuw kantoor- en consumentenproduct, de welbekende PC. in 1985 op 12 augustus is een Boeing 747 van Japan Airlines in bos tegen de Mount Ostuka. En de ramp kost 520 mensen het leven. jouw cameraman Stan Soris komt om het leven bij een bombardement door Russische luchtmacht.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 Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for the Small. you look into my eyes and you see Just what you done to me The time is short And you know we only live one life, It was love at first sight And being by your side is the only thing on my mind single van de Red Hot Chili Peppers. Een koptelefoon op 10 en gewoon lekker meegieten van die Adventure of Rain Dance Mag. De vierde week dat ze nu in de lijst staan en ze gaan omhoog van 23 eh, naar eh, nummer 18 alweer. En voor hoorde Crystal Fighters op 20 met de Plage. Met 12 plaatsen winst zijn zij de beste van deze week. Nummer 14 is er voor eh, Jennifer Lopez en haar Lil Wayne. I'm Into You in de zevende week omhoog van 21 naar 14. on the beach, get the sand out your shoes, and all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you, like you never knew. I'm falling for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late, every finish line the beginning of a new race. Young money. Young money. Young money. You got me and I could not defend it. I tried, but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Uh. It's too late. kennen we Roemenië alleen van de lelijke voetballers. Tegenwoordig ook van de mooie muziek. Net hoorde je al Ina en nu Elena, ook afkomstig uit dat Roemenië Disco Romance. Na de achtste week gaat ze omhoog van 20 naar nummer 13. En ook winst voor de, de Belgische schone. Het zijn maar twee plaatsen, maar toch, ze zal er tevreden mee zijn. Van 14 naar 12 in de negende week. Kate Ryan en Love Life. Zometeen voor jou nog klaarstaan de nummer 11 in handen van de Black Eyed Peas. Don't stop the party. Hier tussen eh, Kate Ryan hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 en op weg naar jou. Vrije weekend. en heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort. The party. This is that original. This has no identical. You can't hack my digital. Future aboriginal. Get up off my genitals stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals. Call me verbal criminal. Send you to that clinical. Subscribe you some chemicals. Audio and visual. Can't see me. Invisible. I'm old school like biblical. Futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I I Now, baby. medicine. You won't find me settling. Can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end. Yeah, that's why here we go again. I'm that one that lights it up. We red hot like fire trucks. Burn that roof, cause that's what's up. Tell that DJ, turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping. We gon' keep on rocking you cannot stop us now 11 deze week in handen van de Black Eyed Peas. In hun uh, eh, 9 gaan ze omhoog en wel van 15 naar nummer 11. Wat onze tijd geeft om weer even een blik naar achteren te werpen, vinden we op nummer 20 12 plaatsen winst in de vierde week voor de Crystal Fighters en Applause. Een plekje hoger vinden we Natasha Benningfield. Pocket Full of Sunshine. In de 11e week zak zij van 10 naar 19. Van 23 naar 18 in de vierde week de Red Hot Chili Peppers. The Adventure of Rain Dance Maga. Alexa Jordan, Good Girl. In de tiende week zak zij van 11 naar 16. Van 12 naar 16 in de 12 week gaat Cascada en San Francisco. Vienna California Kingbed, staat nu 14 weken in de lijst en zak van 8 naar 15. Van 21 naar 14 in de zevende week. J-Lo, oftewel Jennifer Lopez en haar Lil Wayne, I'm Into You. Elena, Disco Romance in de 8e week van 20 naar 17. Kate Ryan, Love Life in de 9e week van 14 naar 12. En de Black Eyed Peas hoor Don't Stop the Party. In de 9e week omhoog van 15 naar nummer 11. Mocht dit niet allemaal net even te snel zijn gegaan, heb ik een oplossing voor je. Vanaf 5 uur staat de nieuwe lijst weer op internet. www.cfmzandvoort.nl Daar is gewoon alles weer helemaal terug te lezen. Van nummer 40 tot en met 1. En dan zie je bij 9 ook staan David Guetta, Taya Cruz en Luda Chris. ain't nobody ever seen. Matter of fact, I seen a woman all up in my dreams, Whipping and flipping and stacking and slapping. I'm attacking after she back it up and make it drop. After I keep it going, you never know when somebody's gonna throw a couple dollars. Got a pocket full of hundred dollar bills, ludicrous, Mr. Make a Woman holler. And every night on the floor, putting on a show. Everybody in the club, there's a little something you should know. Look at it go on the dance floor. She's amazing on the dance floor when she moves. Girl, I de zevende week gaan David Guetta, Ty Cruz en Ludacris omhoog. Van nummer 19 naar 9. En dat alles met hun Little Bad Girl. Mohambi en Nicole Search in Coconut Tree vinden we op 8. nummer 7. Don Amor Danza Codoro. Misschien wel uh, de zomerplaat dus van 2011. Nu op nummer 7.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 Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock, Yeah, that's the cool that I'm whipping on a ride to the top. No letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight.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 Get naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands LMFIO. En de Party Rock Anthem. Alweer 9 weken lang staan ze in de lijst van Europa. Vorige week nog te vinden op nummer 9. Deze week draaien ze hem om en staan ze opeens op eh, nummer 6. Daarvoor een van de grote zomerrits van dit moment. Uh, Don Omar, Danza Corduro. Een plaat die je toch eh, erg lekker doet op de stranden. Mocht het nou lekker zonnig weer worden. Het weekend staat natuurlijk weer eh, volledig in het teken van iets heel anders. From the heart of Dutch motorsport. This is Masters FM. Masters FM natuurlijk dit weekend volledig in het teken weer van de Masters. Ook op CFM. Zondag namelijk vanaf 12 tot 2 eh, op deze zender Jaap Kopen met rechtstreeks verslag vanuit de studio en vanaf het circuit. En tussen 2 en 5 nemen Albert-Jan Vos en Rob Harmse eh, het stokje over in de studio. En dan kunnen we weer luisteren naar eh, alles wat er gebeurt op en rondom het circuit. En natuurlijk CFM Text TV, live verslag daar van de Masters of the Formula 3. There's a stranger in my bed. Katie Perry die uh, blikt alvast vooruit naar vanavond. The Last Friday Night. Thank God it's Friday. In haar eh, tiende week blijft ze zitten waar ze vorige week ook zat. En wel op plek 5. Onderweg naar de nummer 1 van Europa. Hebben we eh, nog een nummer 4 te gaan. Die stond trouwens vorige week nog op nummer 2. En de vijfde week zakt hij weer verder weg. Pitbull, Neo, Everjack Nayer, Give me everything tonight. And tonight, let's enjoy life. Zometeen op nummer 3. Zak dan wel de Lakka Pippo.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 In de 15e week Pitbull, Neo, Everjack en uh, Give Me Everything Tonight. Omwille van de tijd moeten we hem toch afbreken. Het nieuws is onvermijdelijk. Om 5 uur komt het er echt aan. En moeten we gewoon met de volgende verder.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 En de rekenaars onder ons weten het al. We hadden namelijk nog één blijven. En die zit nog steeds bovenaan de lijst van Europa. In de tiende week dus nog steeds de beste Coldplay. Every teardrop is a waterfall. take up I got my records on I shut the de week eh, voor Coldplay bovenaan de lijst. Hun tiende week trouwens alweer dat ze in de hitlijst staan. En voor Maroon 5 Christina Aguilera, Moves Like Jagger. En zag nog wel, Loka People was de complete top 3. 4 of 5 in handen van eh, Pitbull, Neo, Everton Neyer. Give Me Everything Tonight en eh, Katy Perry, Last Friday Night. Dat was de lijst weer voor deze week. De volgende week dan is er weer een, een gloednieuwe Euro Breakdown voor jou. Dan ook weer tussen 3 en 5 op vrijdag.